Als er zaken gezegd worden die haak staan op mijn opvattingen, dan zal ik daar afstand van nemen in net zulke scherpe bewoordingen als in het verleden. Dat zei Verhagen voordat hij vanmorgen met de VVD, de PVV en informateur Opstelt in gesprek ging over een rechtskabinet. Turkije had het enteren van een hulpconvooi voor Gaza kunnen voorkomen, maar heeft waarschuwingen van Israël in de wind geslagen. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd tegen een Israëlische onderzoekscommissie die het incident onderzoekt. Bij de actie in mei vielen negen doden. Volgens Netanyahu had Israël de Turkse regering herhaaldelijk en tot op het hoogste niveau gewaarschuwd dat de schepen zouden worden tegengehouden. Maar Turkije ging volgens de Israëlische premier een confrontatie niet uit de weg. De Amerikaanse actrice Mia Farrow heeft voor het Sierra Leone-tribunaal de verklaring van topmodel Naomi Campbell tegengesproken. Volgens Farrow wist Campbell wel degelijk dat ze diamanten had gekregen van de oud-president van Liberia Charles Taylor. Vorige week gaf Campbell voor het tribunaal toe dat ze na een diner in Zuid-Afrika diamanten had gekregen, maar ze zei dat ze niet wist van wie ze kwamen. De directeur van het Kwaku Festival in Amsterdam is gisteravond aangevallen door twee muzikanten die op het festival hadden opgetreden. Ze vlogen de directeur aan omdat ze nog geld te goed zouden hebben. De directeur hield er een gebroken pink aan over. De twee mannen zijn aangehouden. De organisatie van het Kwaku Festival ligt naar verluid in de clinch met verscheidene schuldeisers. Het weer, stapelwolken, maar er is ook zon. In het noordoosten kans op een bui, het is 20 tot 24 graden.